Gert Kluuk met het NOS Journaal. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen vanochtend of de festivals door kunnen gaan. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgekondigd voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Met het zware onweer worden er ook windstoten van 100 km per uur verwacht en hagelstenen van 2 centimeter of groter. Polen is begonnen met het stationeren van extra militairen langs de grens met Belarus. Volgens het persbureau DPA gaat het om meer dan duizend troepen. Ook worden zo'n 200 militaire voertuigen naar de grens gebracht. Aanleiding voor de verplaatsingen zijn de zorgen om de mogelijke aanwezigheid van Wagner-huurlingen in Belarus. In dat land zouden de naast Russische nucleaire wapens zijn geplaatst. Oekraïne gaat de clustermunitie die de VS binnenkort levert... niet inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Oekraïnse minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt... op door Rusland bezette delen van Oekraïne. Vrijdag kondigde de VS aan dat in zijn nieuwe steunpakket ook clustermunitie zit. Het gebruik daarvan is omstreden, omdat er bij de ontploffing meerdere minibommetjes worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen en slachtoffers maken onder de bevolking. Bij stalbrand in Aalten in Gelderland zijn varkens gedood. De brand ontstond in een naastgelegen lege schuur en sloeg over naar de varkensstal. Hoeveel varkens er zijn gedood is nog niet duidelijk. Wel is een deel van de biggen gered. Bij de brand kwam asbest vrij. Twee stallen met dieren in de buurt van de brand zijn uit voorzorg ontruimd. Het weer vanochtend eh, zwoel, later breekt de zon door. Het wordt tropisch warm, maximaal 34 graden. Vanmiddag en vanavond code oranje in het oosten en zuidoosten...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 voor de deur, de postman weer. Loop met een prepback naar hem toe. Vannacht kocht ik een teddybeer. Terwijl ik wafels op met soep. Ga douchen met mijn badmuts op. Hou de feestje met de boksen aan. Glij je door het vele sop.